Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. fractieleider Van Haarsma Buma hoopt dat de minderheidscoalitie en de oppositie over hun schaduw heen springen en samen een begroting opstellen voor 2013 het tv-programma Eva Jinek op zondag zei hij dat de crisis moet worden opgelost en dat er geen tijd te verliezen is. Gisteren zochten Van Haarsma Buma en VVD-fractieleider Blok in Nieuwsuur ook al toenadering tot de oppositie. Buma zei verder dat hij gisteren verbouwereerd en verbijsterd was toen PVV-leider Wilders nee zei tegen de bezuinigingen. Volgens hem begon Wilders vrijdagavond in het katshuis plotseling moeilijk te doen. Gistermiddag, toen de onderhandelingen werden hervat, kwam het tot een definitieve breuk. Van Haarsma Buma zegt dat Wilders uiteindelijk niet bezig was met het vinden van een oplossing. PVV-kiezers die ook in 2010 op die partij stemden blijven ook na het mislukken van het katshuisberaad achter Geert Wilders staan. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond op basis van een onderzoek onder 4500 mensen. Het onderzoek is uitgevoerd na het mislukken van de begrotingsbesprekingen. In de peilingen verliest de PVV in vergelijking met vorige week één zetel, staat nu op 19. Van alle kiezers legt 49% de schuld voor het mislukken bij Wilders. In de peiling zijn CDA en GroenLinks volgens de Hond de partijen die er het slecht voor staan. Van de linkse partijen versterkte SP haar positie verder. Het Brabantse dorp Liempte bij Bokstol is een dode baby gevonden. Het kind werd vanochtend door een voorbijganger ontdekt onder een viaduct onder de A2. Het is nog niet bekend of het om een jongetje of een meisje gaat en of de baby pas geboren was. De politie geeft voorlopig geen nadere informatie in verband met het onderzoek. Het weer vanochtend af en toe droog en zonnig, maar verder steeds meer buien. Middagtemperatuur om 12 graden. Morgen eerst droog, later weer bewolking en regen bij een graad of 13. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A9 staan ze tussen Alkmaar en Amstelveen te controleren. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Natuurlijk controleert het KOPD ook op andere plekken, want ze kondigen ze niet allemaal van tevoren aan.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 Johnson trombone, Irving Ashby op gitaar, Ray Brown op de bas, Louis Belson op de drums en natuurlijk Count Basie op piano en orgel. Zij waren verantwoordelijk voor de opening van het tweede uur ZFM Jazz met Fred Kroosberg. En het nummer One Nighter was dat. We gaan heerlijk door met een gigantisch mooie organist. En dan... Eh, heb ik het over Jimmy Smith en wat hij gaat spelen. Nou, dat laat zich raden. Want uh, uh, Moed Indico is natuurlijk bekeroemd. Jimmy Smith hoort u op orgel, Russell Malone op de gitaar, John Clayton acoustic bass en Huffy Mason op de drums. was Ella Gerald een wees uit Jonkers, een buitenwijk van New York. En ze werd bijna door toeval zangeres. Ze werd geboren in 1918 en deed toen, toen ze 15 was mee aan een talentenwedstrijd voor dansers. Ze begon te zingen, maar omdat ze plankenkoorts geen beweging meer kon maken, is ze maar gaan zingen en niet gaan dansen. Vanaf dat moment leeft haar carrière iets onvermijdelijks gehad. En u hoorde haar net, Jazz at Santa Monica en dat was 1972. En dat was een finale. Dat heeft u natuurlijk kunnen horen. C Jam Blues. Maar nog een live optreden. En dat is de grote Neil Diamond. En van hem ga ik natuurlijk zijn beroemde nummer draaien. Stargazer. Hey, Stargazer. You with your head, go heaven. never get by Walking that high off the ground Hey you, moon dreamer I've been around and I've seen it Higher you get, the harder they let you down single word do just fine. scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa cuore. Che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare. E sono certo, è proprio un pianoforte da concerto dal suono avuto dal mistero. Un pianoforte a coda lunga, nero. Certo c'è stata laggiù una storia molto complicata ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano, ci sono labbra che si guardano non mi fido, in certi casi un pianoforte è un grido, ci sono gambe che si sfiorano e tentazioni che si parlano recuperiamo il cielo ad alta quota. Torna nel mondo dal bel colore vai, provami il fiume di gennaio. sung with lots of bands. I've played in those big cities that book those one night stands. I'm lonely and I'm weary. I know the scene so well. The blues have come to get me and to drag me down to hell. But I keep forget its name. Guess I could ask, but oh well, aren't all hotels just the same? Sink into the mattress, pray God my soul to keep. The blues are in the street, cries that haunt my troubled sleep. But I, ah, I keep traveling, what have I got to lose? I just keep on. every morning, wonder where I'm at. I look into the mirror and ask myself, who's that? I left behind a good man, a face I can't recall. And yet I love my old man, or no man's been loved at all. But I keep on. confuse me, hold me in their trap. They lead me and they lose me, while round my brain they wrap a web of lonely journeys, all spun from evil thread that twist and turn and tangle me until my soul is dead. Traveling Blues was dat van Carmen McRae. Maar ze werd begeleid door Dave Brubeck. En uh, was van de langspelplaat Dave Brubeck Summit Sessions. Daarvoor hoorde u nog Paolo Conti met het nummer Aqua Plano. En we gaan weer boekieën, maar ook met Paolo Conto. Boogie heet het nummer. Heel toepasselijk. Ah. Due note il ritornello era già nella pelle di quei due il corpo di lei Mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria Quei due continuano da lei saliva a frore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano rumori di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saltavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo altri sternudivano senza malizia. E la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decolava, decolava. I knew that my boogie, my Eureka, meet me trouble. soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramella alla scala. Ah, quella musica continuava era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si ondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare personaggio esitò prima di sternutire e poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professione. A bogey man, you were in my bed, kids get in trouble. less and less. I know the loneliest autumns, watching the leaves slowly turn. Sad is the tag of summer. springtime, high up on a hill, cried in the rain in springtime, because no one's there to share the thrill. There's a certain glory in summer quiet, contagious joy. There is a silent story in summer that calls to mind a young boy who fell in love in the summer and grew up far too fast. Still he returns each summer to visit in the past. The past. The past. Love to me is like a summer day. Silent cause there's just too much to say. Still and warm and peaceful, even clouds that may drift by can't disturb our summer sky. take summer. That's my time of year. Winter's shadows seem to disappear. Gay is warm this season. That's the reason I can say that I love a summer day. I hear laughter from the swimming hole. Kids out fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer ever end? Love to me is like a summer day. If it ends, the memories will stay still and warm and peaceful. Now the days are getting long. I can sing my summer song. I hear laughter from the swimming hole. Kids are fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer? summer day. If it ends, the memories will stay still and warm and peaceful. Now the days are getting long. I can sing my summer song. Ja, daar word je stil van. Dave Brubeck was dat op de piano. En eh, u hoorde de stem van de bekende Louis Armstrong. En het heet het nummer Lonesome, oftewel Summer Song. En de plaat, Dave Brubeck Summit Sessions, staat natuurlijk vol met allemaal bekende sterren. Onder andere ook Tony Bennett. Maar nu heel iets anders. Ik heb er al een hele poos niet meer gedraaid. En het is toch een van de dames die haar stem en haar swing altijd eh, het programma opvrolijken. En dan heb ik het over Marilyn Peru.